Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Twee mannen uit Jemen die in 2009 besloot de VS al dat ze vrijgelaten konden worden. Maar het is al die tijd niet gelukt om een plek te vinden waar ze naartoe konden worden gestuurd. Het is de eerste keer dat Ghana gedetineerden opneemt uit Guantanamo Bay. De VS wil de gevangenis eigenlijk sluiten, maar dat gaat moeilijk omdat weinig landen de gevangenen willen opnemen. De VN-veiligheidsraad bereidt nieuwe sancties voor tegen Noord-Korea... vanwege de kernproef die het land gisteren heeft uitgevoerd. De kans dat de sancties ook echt komen is klein. China en Rusland voelen daar weinig voor. De Russische VN-ambassadeur zei dat iedereen het hoofd koel moet houden. VN-baas Ban Ki-moon noemde de kernproef van Noord-Korea... een ernstige aantasting voor de stabiliteit in de regio. Noord-Korea zegt dat het een proef met een waterstofbom heeft gedaan. Maar de experts denken dat het een minder krachtige atoombom was. Het Rode Kruis is zeer bezorgd over de voedselsituatie in een aantal belegerde steden in Syrië. De bewoners zijn ernstig ondervoed en moeten soms zelfs hun eigen huisdieren of kamerplanten opeten. Het Rode Kruis waarschuwt dat de situatie alleen maar ernstiger wordt, nu in Syrië de winter voor de deur staat. De TBS'er Hendrik M. is na een klopjacht in België opgepakt. De 39-jarige Limburger staat bekend als zeer gevaarlijk. Hij en zijn vriendin worden ervan verdacht dat ze vorige week een bejaarde man uit Den Bosch hebben mishandeld en beroofd. Bij de zoekactie werd een team ingezet dat is gespecialiseerd in het opsporen van voortvluchtige criminelen. Het weer in het noorden vriest het licht en kan het ook overdag nog glad zijn. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het noorden is er mogelijk ook nog wat winterse neerslag. Uiteindelijk is het aan het begin van de avond overal weer boven nul. Vrijdag en daarna is het met een graad of 8 redelijk zacht en wisselvallig. Dit was het NMS Journaal.